12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Tilburg is afgelopen nacht een automobilist tegen de gevels van twee huizen gebotst. Volgens een ooggetuige was de bestuurder van de auto op de vlucht voor de politie... en crashte de auto uiteindelijk tegen de woningen, die daardoor veel schade opliepen. In de wagen zaten vier mensen, niemand raakte gewond. Ook de bewoners van de huizen zijn ongedeerd. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen... is blij dat burgemeesters meer armslag krijgen bij de bestrijding van het coronavirus. Dat zei hij na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge gisteravond. Volgens Bruls geven de nieuwe maatregelen burgemeesters en handhavers de mogelijkheid om strenger op te treden. Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR is in Beirut opnieuw aan het werk gegaan. Een deel van het team is met speurhonden in het zwaarst getroffen gedeelte van de haven... op zoek naar overlevenden van de verwoestende explosie van dinsdag. Gisteren is daar ook gezocht, maar er werden toen geen overlevenden gevonden. Een andere groep van USAR is naar het gebouw van de Nederlandse ambassade gegaan... waar ook veel schade is. Ze kijken daar of ze iets voor het personeel kunnen betekenen. Een aantal van hen heeft ook verwondingen opgelopen. Op Aruba zijn in één dag 92 nieuwe coronabesmettingen geteld. Daarmee zijn er nu bijna 150 besmettingen op het eiland waar 100.000 mensen wonen. De premier zegt bezorgd te zijn. Als het de komende weken niet beter gaat, dan moet er een nieuwe lockdown ingevoerd worden, zegt ze. Op dit moment is er op Aruba een mondkapjesplicht... en bars en nachtclubs zijn de komende twee weken dicht. Het weer, de zon schijnt volop vandaag... en met 30 tot 35 graden wordt het tropisch warm. Later vanmiddag is aan de kust een verkoelende zeewind mogelijk... Vanavond blijft het ook nog lang warm en vannacht koelt het af naar 18 graden. Ook morgen veel zon en nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files op de A7 richting Hoorn bij Den Oever 8 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A9 richting Amstelveen bij het Rotterpolderplein 3 kilometer... De N9 richting Alkmaar bij Bergen 3 kilometer. Dan de N201 richting Zandvoort. Daar staat voor Zandvoort nog 4 kilometer. Dat kost je een kwartier extra. De gemeente roept op niet meer met de auto naar Zandvoort te komen. Op de N250 richting de Kooi staat bij Den Helder 2 kilometer.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 liebe Gäste, willkommen zurück. Wir haben gerade gehört äh, von Louis Clark, Royal Philharmonic Orchestra. Da haben wir das zweite Stunde von ZFM Radio angefangen. Vous avez écouté euh, au euh, Philharmonique Orchestra de Louis Clark. Juste maintenant, vous êtes bienvenue à la deuxième heure touristique Entonces, para ustedes también muy bienvenidos. Hemos escuchado a la música de orquesta de Louis Clark. Yes, ladies and gentlemen, welcome to the second hour of CFM. We opened with the Royal Philharmonic Orchestra conducted by Louis Clark with a Beatle medley. You will have recognized that. By the way, you, I still owe you some information in English about a very interesting uh, uh visit we can recommend, the Crucius Museum. The Crucius houses one of the largest steam engines. It's a, uh, its main cylinder has a diameter of more than three and a half meter. And the engine could drain up to 320,000 liters of water per minute. I would say that's an Olympic swimming pool every eight minutes and the engine room unchanged since 1849 is a miracle of Victorian technology. Uh, the museum and everything in there has just been renovated and was reopened beginning of July. We really can recommend a visit to this fantastic museum, which tells the story uh, of the Netherlands against the water, the pumping uh, of the Haarlemmermeer, which used to be a lake, where now Schiphol Airport is. And because of these pumping stations, we keep our feet dry. Uh, you can go there, of course, by car. Type on Google Kroegjes Museum and you will find their website. Uh, if you want to go by public transport, take the bus 80 to Haarlem, Tempelier Street. And then take Maya, which was the other bus um, again? Um, 340. 340, yes. and that will bring you to the Krugius Museum. Okay, time again for uh, some music. Uh, I have now ready for you Hotel des Voyageurs. It's not Hotel California of the Eagles, but It's still a hotel for travelers, but now sung by the French singer uh, Serge Reggiani. Sur la chaise, une robe rouge. Sur la vitre, les arbres d'octobre bougent comme au cinéma le décor ressemble au drame que l'on joue. Une couleur vient sur ton corps, le jour se lève sur ta joue. Je te regarde endormi, comme il fait beau sur toi, qui ne veut plus être à moi, ma femme, mon ennemi. Hôtel des 113 vu ce jardin Et tous les soirs Monsieur Machin Qui joue sa polonaise Hôtel des voyageurs Pour t'attendrir, ça t'a fait rire Les fleurs du mur comme nos amours Ont perdu leur dorée Le vent jette une abeille morte Je voudrais que le vent de la veille sorte Qui a laissé dans cette chambre des mots qui n'allaient plus ensemble. Au cinéma quand sont doublés, des amants dans un champ de blé, ils sont aussi ridicules que nous sous la pendule. Lorsque je t'ai demandé de ne pas m'abandonner. On 113 vu ce jardin Et tous les soirs Monsieur Machin qui joue sa polonaise Hôtel des voyageurs pour t'attendrir, ça t'a fait rire Ce sont nos dernières vacances avant l'indifférence La comédie finit là Ils restent ensemble et ne applaudit pas Comme au cinéma les acteurs entre chez eux même quand ils meurent. Les fleurs du mur et nos amours tiennent malgré les déchirures. Et quand tu fais ta valise, tu mets mes chemises. Nous n'arriverons jamais à nous quitter sur un quai même les plus tristes, ressemblent à des saluts d'artistes, à des saluts d'artistes. Hôtel des voyageurs, chambre 113 du jardin, et tous les soirs, monsieur Machin, qui joue sa promenade. Serge Reggiani. And that was a typical French song in three-quarter time with the accordion. I love these type of uh, songs. Uh, now something else. We go to Spain for some music. Uh, the group Mocedades, uh, they were famous. Uh, they became famous for their song in the Eurovision Song Contest, Eres Tú. But now we're going to listen to Que Te Me Vas. que me laissez-vous? Womit verlässt du mich? Moskedaris. Por los cauces de tu cuerpo me perdí nosotros me de tu cuerpo me perdí una mañana y en tu piel hecha de musgo se resbalaba mi alma. Te he soñado tantas veces, pero cuando soñándote y no ha cantado el amanecer. Ay, ay, que te me vas con el alma, que te me Ja, liebe Zuhörer, das war Mocedades. Dann haben wir jetzt wieder einige Vorschläge für Sie. Äh, was können Sie so, wenn Sie am Strand sind, was können Sie da machen? Ja, äh, für, zum Beispiel segeln hinter einem Bananenboot oder äh, Suppen oder äh, das heißt Paddle oder äh, verschiedene mehrere Sachen. Äh, Sie moesten mal am Internet gucken nach der eh, Organisation eh, namens Pep Sports. Pep Sports Surf School. Die sind am Boulevard Barnard 22. Aber Sie können das auch auf Internet aufsuchen. Das is pepsports.com. pepsports.com. Dat is ja eh, Wahnsinn. Die hebben ja alles, was man so am Strand und am Meer machen kann. Daneben haben wir nog een andere schöne Tipp für Sie. Es gibt wieder Live-Auftreten im Zentrum Zandvoorts. Äh, das Café Het Wapen van Zandvoort und das Zandvoorts Museum. Äh, beide organisieren den ganzen Monat August jedes Wochenende ein offenes Podium, wo jeden spielen oder singen oder was danach kann. Also, wenn Sie aus Deutschland Ihre Gitarre oder äh, eh, etwas anderes bei sich haben, gehen Sie zum Gasthausplein am Samstag oder Sonntag und zwischen 5 und 8 können Sie da auftreten. Das ist ja doch toll. Äh, Maya, que faire en bord de mer? Oui, euh, cher écouteur, euh, peut-être vous avez déjà euh, entendu, mais euh, bon, d'abord, il y a une grande place tout à côté, au, juste en face du musée Sandford. Et là, à côté, il y a aussi une barre, ça s'appelle euh, Wapen van Zandvoort. Hein. Et là, vous pouvez, il y a une plateforme où on peut organiser des différentes euh, euh, actions. C'est en, chanson, en, en, guitare, votre propre spécialité. Vous pouvez le montrer au public euh, c'est tous les jours entre... seulement le week-end. Oh, seulement le week-end. Oui, le samedi et dimanche. de 5 à 8. Heures, Le soir, oui. Et peut-être vous pouvez aussi apprendre quelque chose pour euh, les sports euh, euh déportifs comme euh, planche à voile, euh, <laughs> il y a quand même un euh, petit bateau en forme d'une banane. Mais bon, ça c'est une autre compagnie, ça s'appelle Pep Sport. Et euh, vous pourrez le trouver bien sûr autour de l'internet pour vous réserver des places là. Pep Sport en Zandvoort. Et jetzt wieder ein äh, Lied von Eurovisie Songfestival Nicole ein bisschen Frieden. Wie eine Blume am Winterbeginn und so wie ein Feuer im eisigen Wind, wie eine Puppe, die keiner mehr mag, fühle ich mich an manchem Tag dann sehe ich die Wolken, die über uns sind und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dem Dunkel mein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Ich weiß, meine Liebe der Sturm beginnt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden. Songfestival. Dann habe ich jetzt eine eh, andere Schallplatte. Eine schöne Kombination zwischen der holländischen Gruppe Bluff und die portugiesische Sängerin Cristina Branco. A record from Bluff together with a Dutch group together with Cristina Branco from Portugal.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 dear listeners, Bluff and Christina Branco, Dancing at Sea. Uh, some tips uh, for the coming days. Uh, if you are on the beach and you want to become uh, more active than just sunbathing, uh, why not uh, sail behind on a banana boat towed by a speedboat? you will see it. They come by on the beach. this organization called called Pep Sports. And uh, for just uh, 10 euros, uh, you can take a ride on this banana boat towed by a speedboat. Uh, there, you also can hire boards to uh, pedal board uh, to start pedal boarding. So a lot of more things is offered by Pep Sports Surf School. you can find them on the Boulevard Barnard 22, or just go to your to your smartphone and tap in. pepsports.com and you will see they have an amazing offer of all kinds of uh, outdoor activities which you can join on an individual basis. Okay, and that's not it. Once you uh, have come from the beach and taken a shower, why don't you go in the weekend to the Gasthuisplein, which is near the Zandvoort Museum. Uh, pub Het Wapen van Zandvoort en de Zandvoort Museum... organize uh, the entire month of August in the weekend on Saturday and Sunday what they call an open podium. Uh, if you have your guitar with you, if you are a singer, whatever, eh, if you are a magician, it doesn't matter. there is an open podium Saturday and Sunday throughout the month from 5 p.m. till 8 p.m. can be a lot of fun, so why don't you go there? Maya, can you tell our listeners in Spanish what they can do? Sí, bueno, quizás habéis visto que hay varias cosas eh, para hacer en la playa. Son no solamente tomando el sol eh, o irse al mar navegando, pero también se puede, por ejemplo, coger una banana grande en donde se lleva la gente por un paseo en el mar, que es muy interesante. Eh, todas estas excursiones eh, los puedes apuntar eh, y coger billetes en una escuela de mm, surf, windsurfing. se llama Pep Sports. Sports, Deportes Pep, y está situado en el Paseo Barnard, ...eso es junto al mar. Muy interesante, algo diferente que solamente eh, estar en la playa, sino un poquito de actividad. Hablando de actividades, también eh, el Museo de Sandford, junto con un bar que está justamente al lado, el escudo de Sandford, ellos dos han tenido otro eh, iniciativo para celebrar este verano y sobre todo en agosto. Es que tienen todos los fines de semana, eh, es un, como un gran plataforma de acciones enfrente de este mismo museo. si ustedes tienen algún... Em, eh, talento, sea mm, guitarra, sea canciones, alguna cosa, alguna especialidad creativa, bueno, en enfrente de este mismo eh, museo. Es interesante y es divertido. that was of course Air Supply with their big hit. Uh, now we are ready for a nice French chanson. I see on the beach uh, often parents, a mother, a father, walking with their little child, uh, giving them a hand and taking a stroll on the beach. Well, Yves Dutin, the French chansonnier, uh, did uh, a song on that theme Take a Child by the Hand. Niet mijn kind bij de hand. Toma a un niño de la mano. Or in French, the uh, the original version... Prendre un enfant à la main. sa joie, prendre un enfant contre soi. Ja, liebe Zuhörer. Äh, eh, jetzt äh, die Wettervorhersage, wie wir immer haben in unserem Programm. Ja, vor ungefähr einer Woche, wenn wir hier die Sendung gemacht haben, gab es auf eh, dem Wetterkarte noch wenig zu sehen über eine starke Erholung diesen Sommer. Dann haben wir gesagt, es ist wieder so eine niederländische Sommer. Aber jetzt sieht es sogar aus, als würden wir eine große Hitzewelle erleben. Eh, das heißt, das schöne Sommerwetter wird den ganzen nächste Woche eh, da sein. Eh, und man erwartet, dass das mindestens eben bis Mitte August dauern will. Also, konkret, die Ziffern. An Samstag, morgen, erwarten wir 30 Grad max und Sonntag etwa 25 Grad. Aber wenn es ein bisschen Wind ist, äh, am Strand ist das doch sehr angenehm. Am Nacht wird es warm sein. Äh, am Samstag 19 Grad und am Sonntag 18 Grad in der Nacht. So, ich hoffe, Sie haben im Hotel ein bisschen Erko. Die Sonne, Samstag will scheinen äh, 90% und Sonntag 58%. Ein klein bisschen Wolken, aber nicht so viel. Und der Regenchance ist ja fast zero. Offiziell sagt man 10%, aber ich denke, das wird trocken bleiben. Die Wind für die Seglers ist äh, ganz schön nicht zu stark. Äh, bis 4 am Samstag und am Sonntag drei. Alors Maya, quest äh, quel sera le météo ce week-end et la semaine prochaine oui, Jacques, euh, ça a bien changé. Hein? C'était euh, seulement depuis une semaine que nous étions ici euh, en parlant de, de ce temps euh, de l'été typiquement hollandais avec 20, 22, 23 degrés en plus. Mais maintenant, ça a bien changé. On parle aussi un peu de la semaine euh, au ce week-end tropical parce que la température, comme aujourd'hui, va augmenter jusqu'à 30 degrés, plus ou moins, et pendant le dimanche, euh, peut-être 25 jusqu'à 32 degrés degrés. Euh, il y a un peu de vent, euh, peut-être 10%. Il n'y a pas euh, de pluie, peut-être 5%, mais c'est rien à dire. Alors, il faut bien profiter de ce beau, beau temps. C'est exceptionnel chez nous. Merci bien, Maya. And now, ladies and gentlemen, Uh, another Spanish song. Uh, when the weather is so nice, uh, we love to hear the, the French and the Spanish and the Portuguese songs, which bring also the sunshine in our minds. the singer Pablo Herrera sings now for you Tu eres mía, du gehörst mir. Tu, tu es mien, you're mine. Pablo Herrera from Chile. That was the other one, but now we have Pablo Herrera. Here he comes. Te has marchado y ya da igual, estoy solo, tan solo como mar. Y yo me digo, no es real, no lo puedo aguantar, estoy solo, tan solo de verdad. Nunca lo podré aceptar, yo sé que te podré dejar. Tú eres mía, tan mía, mía, tan mía como el viento. Ese viento azul, tú eres mía, tan mía, mía, tan mía como el agua. Esa sé cómo explicar. Tanta pena no da igual, estoy solo, tan solo como un mar. Y yo me digo, no es real, no te puedo abrazar, estoy solo, tan solo de verdad. Yeah, ladies and gentlemen, dear listeners. At this time of the program, we always do the weather forecast. And about a week ago, last Friday, when we were here, uh, there was still little to see on the weather maps about showing a strong recovery this summer. We talked, even Maya and I, about the typical uh, Dutch summer with uh, moderate temperatures and uh, often some rain. But times changed because now it even looks like we're going to have a big heat wave. And uh, the beautiful summer weather, which you are experiencing already this week, would uh, uh, it's forecasted that it even can last until at least mid-August. So happy sunny days are here again. Uh, the facts and figures. Uh, tomorrow, Saturday, we expect a maximum of about 30 degrees centigrade and on Sunday 25. With a little wind from the sea, force uh, 3 to 4 on Sunday and 3 uh, Saturday and 3 on Sunday. Uh, it's also nice weather for some uh, supping, paddling, but also for surfing or sailing at night it will not be really cool. So I hope you have in your uh, in your B&B or hotel you have some nice air conditioning because the temperature on Saturday night will not become below uh, 19 and on Sunday 18 degrees. Sunshine is all the time almost there. A little clouds, but on Saturday 90% of the day is clear sunny skies and on Sunday 85%. The rain forecast of course is almost zero. Well, from statistic point of view, they give a 10% chance both on Saturday and Sunday. But my guess is that it will stay uh, very nice and dry. Maya, que tempo arrives the fin de semana? Sí, es que tenemos una sorpresa total. Hace una semana hemos hablado aquí de qué, quiere decir eh, un verano típico holandés, es, eh, entre 22 y 24 grados por lo máximo. Pero ahora ya está cambiado y estamos en verano es que ha llegado el calor. No llegamos aquí hasta los 40 grados, como en el sur de España, me parece que ahora ha subido, pero aquí ya 30 grados, 32, 33 en el sur de Holanda es para nosotros caliente, caliente. O sea que yo espero que en sus hoteles o en el camping hay por lo menos un poquito de viento o un poco de aire acondicionado. Pero bien, no vamos a tener ninguna lluvia, tenemos eh, verano, tenemos plena sol, es estupendo. Para nosotros algo eh, fenomenal. Gracias, Maya. OK, ladies and gentlemen, eh, Like you and the British listeners, they have in Britain their tea culture and I would say, let's put on the kettle, let's have a cup of tea. Uh, we, in the morning, especially in Holland, we are very fond of our kopje coffee, our cup of coffee. Uh, almost every Dutchman, anywhere between 10 and 11, he must or she must have the cup of coffee to uh, get through the day. Uh, that is such a well-known habit that a, pop group called VOF de Kunst, VOF the Art, uh, even made a very popular song about it, called, of course, Kopje Koffie, Cup of Coffee. Ja, dat war das Lied Kopje Koffie, Tasse Kaffee. Ja, liebe Zuhörer, wir sind wieder am Ende des Programms angelenkt. Vielen Dank fürs Zuhören en natuurlijk bis nächsten Freitag von 10 bis 12 Uhr hier in ZFM Radio. Alors, chers auditeurs, nous sommes déjà à la fin de ce programme Euh, de notre émission. Merci d'avoir écouté et à la prochaine vendredi, hein, de 10h, même temps. Dear listeners, we have already come to the end of the program again. Thank you so much for listening and we hope to see you on ZFM Radio next Friday from 10 to 12 a.m. Have a nice weekend. Qué rápido para todo. Bueno, gracias para escuchar a ZFM. Nos vamos a ver eh, el viernes próximo y aprovechen del fin de semana. Okay, and that was the end of the program. Till the 12 o'clock news, you listen as always as last number to Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye.